Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Eenheden een einde hebben gemaakt aan de gijzeling in het theater Bataclan in Parijs. Vlak na middernacht zijn er meerdere explosies en schoten gehoord. Twee terroristen in het theater zouden zijn gedood. Vanwege de aanslagen in Parijs is in heel Frankrijk de noodtoestand uitgeroepen. Alle grenzen zijn gesloten. In een toespraak zei de Franse president Hollande dat het leger is ingezet om de terroristen in zijn land uit te schakelen. Het officiële dodental ligt nu op 39. Franse media spreken over meer dan 60 doden. Ook zijn er tientallen gewonden. Er zijn meerdere aanslagen geweest in Parijs. Naast de gijzeling waren er zeker drie schietpartijen op verschillende plekken. In de buurt van het Stade de France, waar Frankrijk tegen Duitsland speelde, waren meerdere explosies. En ook daarbij zijn doden gevallen. Het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie volgt de situatie op de voet. Volgens een woordvoerder staan de Nederlandse veiligheidsdiensten in contact met de Fransen. Het dreigingsniveau in Nederland blijft ongewijzigd op substantieel. En premier Rutte zegt dat hij geschokt is door het nieuws uit Parijs... en dat heel Nederland met Frankrijk meeleeft. De Fransen kunnen op onze steun rekenen, aldus Rutte. En de Britse premier Cameron heeft zijn medeleven betuigd. Hij heeft de Franse regering alle hulp aangeboden die nodig is. De Amerikaanse president Obama wordt ook van minuut tot minuut bijgepraat over de gebeurtenissen in Parijs.